Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In minder dan twee weken tijd hebben 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling. Vooral piekbelasters. Staat in NRC, een adviseur van boerenbedrijven zegt dat er waarschijnlijk nog meer aanmeldingen bijkomen. De bedoeling is dat door het uitkopen van boeren de stikstofuitstoot minder wordt. De demissionair minister voor Natuur en Stikstof zei eerder dat het heel goed zou zijn als ongeveer 600 bedrijven stoppen. Het Marengo-proces gaat verder. Het is de eerste keer dat we de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi in de rechtszaal gaan zien. Hij en 16 anderen worden verdacht van meerdere moorden en pogingen... en zouden een criminele organisatie vormen. En er is weer een explosie geweest in Den Haag. Dat is al de derde deze week. Het gebeurde vannacht bij een portiekwoning. De ramen zijn gesneuveld en kozijnen beschadigd. Begin deze week waren er ook al ontploffingen bij een café en bij een pizzatent. tent en Merel van Dongen gaat door het stof vanwege een hakka-achtige oefening van Oranje. De internationals plaatsten een filmpje op Insta waarin te horen was dat ze Hakka Nieuw-Zeeland riepen na een oefening. Die inderdaad leek op de traditionele dans van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van het land. Van Dongen zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om de spot te drijven met die hakka. Maar goed, ik heb me wel even ingelezen over de hakka en gekeken naar waarom het wel eh, iets heeft eh, gedaan met de, eh, met de mensen in Nieuw-Zeeland. En mocht ik, mocht ik bij daar als team of ik persoonlijk daar mensen dan mee gekwetst hebben, dan, ja, dan, dan spijt dat mij. Maar het zal absoluut niet meer gebeuren. Dus. En ze zegt ook dat ze veel zin heeft om naar Nieuw-Zeeland te gaan.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 Pido calor y no das más que hielo. hace rato tengo Oh, oh. No es que se poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.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 Cause you've got my heart in it stop the blood and leave my head sore. You've got my heart in a headlock. You stop the blood and make my head sore. You've got my heart in a headlock. You stop the blood and make my head sore.